uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Nijmegen werd stilgelegd. In Zuid-Holland zit op meer plaatsen dan gedacht de chemische stof Gen X in het kraanwater. Dat schrijft het AD. De krant heeft drinkwater op verschillende plekken in Zuid-Holland laten onderzoeken op de stof die chemiebedrijf Chemours loost. In Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree, Spijkenisse en Alblassendam zitten kleine concentraties Gen X in het water. Het drinkwater vormt volgens deskundigen nog geen gevaar voor de gezondheid. Maar minister Schultz wil extra onderzoek door het RIVM. Op Hawaii woedt een grote brand in een wolkenkrabber in de hoofdstad Honolulu. Het vuur is uitgebroken op de 26e verdieping van het gebouw van 36 verdiepingen. Er zijn zeker drie doden. Er slaan vlammen uit verschillende appartementen naar buiten en sommige mensen zouden ingesloten zijn. Vorige maand kwamen in Londen zeker 80 mensen om het leven bij een brand in de Cranfield Tower. De familie van een Amerikaanse zwarte man die in 2013 door de politie werd gedood... krijgt een schadevergoeding van bijna 15 miljoen dollar. Het slachtoffer, Leonard Thomas, zou bij de politie bekend hebben gestaan als potentieel gevaarlijk. De politie rukte uit naar berichten over huiselijk geweld en dronkenschap... Een scherpschutter van de politie schoot de ongewapende Thomas dood. Hij had zijn zoon in zijn armen. De politie dacht dat Thomas zijn zoon als onderhandelingsobject wilde gebruiken, maar dat was niet zo. Het weer. Vandaag overdag wolkenvelden en vooral in het noorden en midden van het land wat regen.